Thank you.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 Op de Noordzee is voor de kust van Bloemendaal een boot van de reddingsbrigade omgeslagen. Een van de zes opvarenden overleed later aan de gevolgen van een hartaanval. Aan boord waren twee ervaren leden van de reddingsbrigade en vier ambtenaren van de gemeente Bloemendaal die een werkbezoek aan de reddingsbrigade brachten. De boot sloeg om in zwaar weer. Het KLPD onderzoekt het ongeluk. In Washington zijn tienduizenden conservatieve demonstranten op de been om te betogen tegen de regering Obama. De betoging is georganiseerd door Glenn Beck, een tv- en radiopresentator van het rechtse Fox News. Omdat Beck de menigte toesprak vanaf de plek waar Martin Luther King 47 jaar geleden zijn beroemde I Have a Dream toespraak hield, spreken zwarte leiders van een provocatie. Volgens hen druist de boodschap van Beck in tegen alles waar King voor stond. De Zweedse voetballers Zlatan Ibrahimovic gaat zoals verwacht naar AC Milan. Milan is het eens geworden met FC Barcelona over de overgang van de spits. Het komende seizoen huurt Milan Ibrahimovic van Barcelona. Daarna kan de club uit Milaan hem overnemen voor 24 miljoen euro. De Zweed ging vorige zomer nog voor 45 miljoen van Inter naar Barcelona. De 28-jarige Ibrahimovic speelde eerder ook nog voor Juventus, Ajax en Malmö. Met zijn komst naar Milan groeit de kans dat Klaas-Jan Huntelaar vertrekt naar de Duitse club Schalke 04. De clubs zijn het al eens geworden, maar Huntelaar en Schalke nog niet. De eerste etappe van de Vuelta is gewonnen door HTC Colombia. De eerste rit in de Ronde van Spanje was een ploegentijdrit door de straten van Sevilla. Rabobank werd 18e op 36 seconden. De rode trui is morgen voor Mark Cavendish van HTC Colombia. Hij kwam als eerste over de streep. Morgen gaat de Vuelta richting Marbella. Het weer, vannacht aan de kust enkele buien, mogelijk met onweer. Minima van 14 graden aan zee tot 11 land in maart. Morgen veel regen en wind bij een graad of 17.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 Toca Disco, you're listening to the Toca Cabana radio show. about that music that when you wake up, you say something like, Last night, that DJ saved my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life. My life. listening to the Tocacabana radio show. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, this is Natizinha and you're listening to the Tocacabana radio show. do Tococabana Radio Show. Coca Cabana Radio Show.